Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Nu op Radio 501. Hoogtijd voor Hoogland. Gijs Hoogland 501. Maar de eerste 20 minuten zul je het met mij moeten doen. Ja, Gijs is nog onderweg. Ik heb hele fijne muziekjes voor jou. Dit is een nieuw van MGMT, Introspection. Voices in profusion should go. Reach inside, watch me grow. See me rise. Scene of the crime, star of the show. If you were mine, then we would know that peace of mind and seeds that we sow are intertwined. so Crime. Je hoorde van het laatst uitgebrachte album van Placebo, Loud Like Love, deze plaat. En de allereerste single ehm, die zij daarvan uitbracht is getiteld Too Many Friends, welke ook echt een aanrader is. Album is inmiddels twee dagen uit en ehm, ja, ja, echt, je moet hem eigenlijk gehoord hebben. En datzelfde geldt eigenlijk voor dit album. Is ietsjes eerder uit, april dit jaar is hij uitgebracht. Dit is Paramore en Ain't It Fun. van, ja, zo hoor je Chris en zo hoor je mij opeens. Ik ben er weer. Het is 17 over 4, dus eh, ja, volgens mij wel een mooie tijd om, eh, om weer even een, eh, een nieuwe hoogtijd voor ogen erin te gooien. En ik denk dat ik dan vooral even dit in moet klikken. Nu op Radio 501. Hoogtijd voor Hoogland. Gijs Hoogland 501. Found love in the dead of night. Found love I can live without it. I just feel so good here in black and blue. is Radio 501. ander dan Gold on the Ceiling of Lonely Boy. Run Right Back down for Kids in Glass Houses and Drive. Ja, ik ben natuurlijk weer net binnen geloof ik gestormd. Dus dat betekent dat ik nog niet alles op, uh, op orde heb. Dus ik nog maar even snel een plaatje ga draaien. Ja, ik zal meteen echt, echt helemaal terugkomen en heb ik alles in orde. Ga ik eerst even een van die duizenden favorietjes van me draaien. Van de Bag Raiders. Dit is Sunlight. Blijd Light. En nou heb ik alles verklaard hoor. Ja, zo goed is alles. In ieder geval de eerste uur staat helemaal eh, op de plek waar ik het wil hebben. Ja, daar zal ik ondertussen wel even met je door gaan nemen. Wat ik nou allemaal mee die, gigantische uitzending vandaag heb. Ja. Ik moet je trouwens wel zeggen dat ik tegenwoordig, ja, wat afgelopen vrijdag was ik er ook alweer niet. Was ik helemaal vergeten dat ik naar Amsterdam ging. Ik weet ook niet hoe ik dat voor elkaar kreeg. Maar vanaf aankomende vrijdag ben ik gewoon weer stipt vanaf 4 uur. Dus dat allemaal hier geregeld en dan heb je helemaal geen problemen meer voor de rest. Ja, de woensdag dat blijft verlopen. Waarschijnlijk nog wel gewoon, ehm, ja, ja, zoals deze tijd, tien voor half vijf of zo, kwart over vier. Als de trein een beetje doorrijdt, tien over vier, maar ja, dan eh, je weet wat dat we die treinen. Eh, Gaan we niet verder over zeuren. Even kijken, ik zal eens met je doornemen wat er op mijn uitzending zit. Natuurlijk een nieuwe band van de week. Het is tenslotte woensdagmiddag. Woensdagmiddag half vijf, ja, dan wordt tegenwoordig de nieuwe band van de week bekendgemaakt. Uh, met gekke genre gedeelte doet u mee, die, laten we die over een een uurtje of zo, dan maar doen. Eh, een, een ex-band van de weekplaat komt nog even langs. Ik heb nog eh, een plaat van de band van de week van volgende week. Als je afgelopen zaterdag hebt geluisterd, heb je misschien wel een heel klein beetje een idee waar ik het over heb. Maar als je dat vergeten vind ik het ook niet erg hoor. ze in ieder geval volgende week vanzelf uh, genoeg langskomen. Uh, natuurlijk wordt weer een plaatje toegevoegd aan mijn lijstje van favorieten. Waar ik zojuist ook alweer eentje draaide. de, de Black Keys kwamen eruit. Die staan ook al in dit lijstje. De Back is volgens mij nog niet. Nee, nog niet. En ja, weer van alles en nog wat. Het is weer, eh, het is veel te vol waarschijnlijk. Ja, vooral deze dag natuurlijk. Dan heb ik alles weer mooi ingepland. En dan uh, eh, ik het uiteindelijk weer veel te veel te zijn wat ik meegenomen heb. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal van elke keer. Maar ja, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Want dat eh, vind ik wel leuk. Dat kan ik mooi afwisselen. En dat vind ik ook geen probleem. Even kijken. Volgens mij moet ik deze hier zetten. Ja, dan zal ik eerst nog even verder gaan met de band van de week afgelopen week de Carnivales. En ja, dat had ik echt nog nooit een plaatje van gedraaid voordat het Band van de Week was. Maar nu heb ik deze keer week een Band van de Week. Nou, daar heb ik al zo vaak een plaat van gedraaid. Afgelopen zaterdag draaide ik nog de nieuwe plaat van die gasten. En hij staat zelfs een plaatje in dat lijstje van favorieten van mij. Dus ja, het, het, je kon het eigenlijk al een beetje aanzien komen dat ze band van de week werden. Op de, op de site staat een stukje www.radio501.nl helemaal weer eh, mooi geschreven. In, uh, dus die zie je van alles over de band. De band, de band van de week. En dan heb ik het over Rizzle Cakes. Ze zijn de band van de week geworden. Ja, ja, ja. Ik had het ook afgelopen zaterdag ook al opgenoemd volgens mij zelfs. Dus ook dat had je al kunnen weten. Maar ja, maakt niet uit ik vind het in ieder geval een hele vette band. En ik ben heel blij dat ik ze eindelijk heb kunnen benoemen tot uh, band van de week. Dit is Down with the Trumpets, jouw radio. Near me, make a rackle like Wilson, cause I love summer, no Rachel Bilson. Yes, the winter will come, we just have parties inside, it's still fun. We're jamming, pump this, we're banging. Chase a boyfriend, let's have him. We're rowdy, girls make our judgment cloudy, but when the sun comes out, we're still alkies. We don't wanna be lousy or shameless, but we're running around like we're brainless. Now I got grass stains on my brand new white trainers. On my brand new white trainers. Um, I know a few guys haters. us, they're as compelling as neighbours, so laters, there's blaters, we've got a bro sound, you know now. So go wild and get hosed down, the no no. Yeah, yeah. Let's get down with the trumpets. Yeah, yeah. Let's get down with the trumpets. Yeah, yeah. Let's get down with the trumpets. Yeah, yeah. Let's get down with the trumpets. What? Let's get down with the down with the. What? Let's get down with the down with the. What? Let's get down with the down with the. Yeah, yeah. Let's get down with the trumpets. When I get down, I get respect now. And when our tune drops, you know it makes your head bow the flow. And when I enter the room, it shows. I move sick when I dance, then chicks wanna dance. Moving and move quick when I dance, at risk when I dance. Just be careful you don't lose your chick when I dance. That might just happen. So listen, deep stick with your madam, or she might just leave with the trumpets. Yeah, yeah. Let's get down with the trumpets. Yeah, yeah. Let's get down with the trumpets. Yeah, yeah. Let's get down with the trumpets. Whoa. Let's get down with the down with the. Whoa. Let's get down with the down with the. Whoa. Let's get down with the down with the. Yeah, yeah. Let's get down with the trumpets. How much sound from the brass to the air will it take to put your brass in the air? Pardon me there. Just don't pretend that if I wasn't old, you wouldn't wanna dance with me. Yeah, you're the last of my fears. I was top boy of the class in my year. Well, not really, but I was halfway there. And I could have been the headmaster, so yeah. Got vibes and charisma, lighter and Rizzler. Back in filter, shine for me, mister. I want the sun to shine. So I'm looking at a bright blue sky. Yes, and we drop it like anvils. Bring your whole crew to a standstill. Still, stick us on the clubs tonight. Guarantee that nobody will stand still. Yeah, yeah. Let's get down with the trumpets. Yeah, yeah. Let's get down with the trumpets. Yeah, yeah. Let's get down with the trumpets. Yeah, yeah. Let's get down with the trumpets. What? Let's get down with the down with the. What? Let's get down with the down with the. What? Let's get down with the down with the. Yeah, yeah. Let's get down with the trumpets. De nieuwe band van de week, The Rizzle Cakes en Down With The Trumpets. Ja, ik zie wonder boven dat er nog niet eens iets op de site staat. Dus daar ga ik echt 100% achteraan. Zodat dus weet ik zeker dat het over een, uh, een kwartiertje sowieso erop staat. Dat beloof ik je bij deze. Want het kan natuurlijk niet dat het er niet op staat als ik het wel zou zeggen. Dat eh, moet natuurlijk niet gebeuren. Ga ik verder met heel iets anders, wat ik ook echt heel vet vind. ik vind het echt super vet. Je moet er even luisteren. Bombino met Azaman Tiliade. Dit is Ain't The Scene, is An Arms Race en daarvoor Bombino. Dus met Azaman Tilia Ik vind het een hele vage plaat, maar wel echt een super vette plaat dat ook. Ja, ik, ik heb toch weer wat meegemaakt, jongen, van eh, af, afgelopen weekend. Ik ga het niet allemaal vertellen hier, dat wees me niet bang. Maar het komt er neer dat het een bizar weekend geweest was qua heel veel eh, alcoholische drank. En het ergste is dat ik dus afgelopen... En ik had trouwens die dag daarna, jongen, ik heb gewoon de hele dag een keer maar in bed gelegen. En helemaal niks meer gedaan. En eh, het probleem is dat ik dit dus aan gewoon komende zondag weer ga doen. Ja, en ik zie, er, ja, ik zie er niet tegenop of zo, maar ik ben bang dat het wel weer zo'n bizarre avond wordt. Want ik heb eigenlijk alleen maar afgesproken dat ik die kant op zou gaan met een enkeltje bij de trein. En dat we dan eigenlijk tot 6 uur s ochtends door zouden gaan feesten. En dat ik dan maar de eerste trein naar huis terug zou pakken. Vond ik eerlijk gezegd ook wel een goed idee. Maar nu bedenk ik me toch, als ik me weer zo ga voelen als die zondag van afgelopen zondag. dan weet ik niet of ik dat wil volhouden. En die treinrit eh, terug naar huis. Dus ik moet er nog even flink over na gaan denken. Want. Eh, ja, het is toch een, eh, een, bizarre avond. Ik heb net helemaal Chris lopen vertellen door de Fallout Boy heen. En ook hij lag helemaal in 23.000 stukken. Want hij had er zichtbaar van genoten, om het zo te zeggen. Ja, dat zijn van die memorabele avonden. Laat, jou, laat jij nou even een keertje jouw memorabele avonden mij weten. Dat vind ik wel een mooi bruggetje Ed Gijslaagstreepje Hoogland, Ed Radio of door uit www.radio501.nl. En dan eh, zie je volgens mij nog steeds geen stukje over de Rizzle Kicks. Even verversen. Eh, nee, nog steeds niet. Nou, dan ga ik even als een gek achteraan in ieder geval. Maar laat mij jouw memorabele avonden weten. En misschien heb je er al een soundtrack bij of zo. Dat klinkt allemaal wel professioneel. Laat me weten, joh. je al Het Radio 501 of door de website www.radio501.nl Slash live. Daar kom je bij de chatbox en dan zie je van alles. Dit zijn de Subways en Rock'n'Roll Queen. You are the sun. You are the die zit voor mij ook nog in een van die miljoenen spelletjes die tegenwoordig uitkomt. Of tegen, ja, oude volgens mij, of mij 2004 of 5 of zo. Ergens in ieder geval een hele eh, oude game. Ja, wat, ja, ik ga niet te veel over games hebben. Ik ben zelf nou ook niet helemaal eh, in all to, into the games en alles. Maar ja, natuurlijk, de grote, grote dingen zijn uit. GTA 5 en, eh, FIFA 14 allemaal. Dat komt allemaal eraan. ja, ik kan wel even wat draaien of zo misschien vanmiddag straks. Als, je moet even, even die soundtrack, soundtrack checken en dan komt het allemaal vanzelf. Deze plaat heb ik trouwens lang niet gehoord kwam laatst achter dat deze plaats ook nog bestond. Want ja, het is echt zo'n bizar grote hit. Gewoon in een, nou, een jaar of twee, drie terug of zo. Helemaal niks meer van gehoord. Maar nou ja, toch wel weer leuk om eens een keertje te draaien. Go Jay met Somebody That I Used To Know. Now and I think of when we were together Like when you said you felt so happy you could die that was loving to make us still ik heb toch even gekeken op, eh, op internet wat nou allemaal die soundtrack is van bijvoorbeeld. Ik eh, heb het maar al bijgepakt. Eh, GTA 5, dat, dat spel waar van die bizarre mensen gewoon om 12 uur s'nachts in de rij gaan staan. Om als eerste het spelletje binnen te hebben idee waarom je dat zou doen. Maar ja, dat is mijn mening. Ze zullen waarschijnlijk iets heel, heel ergs hand of erachter hebben of zo. Maar ja, ik zou zeggen, wacht gewoon een maand. Dan is je lekker 20 euro goedkoper. Eh, of een half jaar of zo, weet ik veel. Eh, maar ja, ik, zit, ik was toch wel even benieuwd wat nou de soundtrack was. Want ja, ik, zit toch in de muziek. Ik moet toch wel even kijken, weten wat er allemaal in zit. En ik zie van alles echt eh, Snoop Dogg. Zie ik een keer of vier, vijf keer langskomen. Ice Cube en uh, Tupac. En dat is allemaal in de, de rap dinges en alles. En dan heb je Soulwax FM net als host, nou ja, die, eh, die Belgische boys. En eh, ja, daar ken ik zo nog wel even wat van, eh, van draaien. Die draait ook wel wat vaker normaal. Dus dat vind ik in ieder geval, dat klinkt allemaal wel goed. Ehm, ja, de, de, de, non-stop pop FM, tenminste dat heet zo. Staat er dan Robin Every die ook wel een, echt, een, echt een klassieker die iedereen ook kent. Rihanna zit erin, Britney Spears, Kelly Rowland, The Pet Shop Boys ja, van alles. Eh, zelfs Wem zit erin, zie ik hier. En, uh, oh, Matt zit er ook in. Dat vind ik ook leuk. Dat is misschien iets onbekenders. maar ik ken dat wel. Dat heb ik zelfs nog een keer live gezien. Dus dat kan ik ook nog wel even draaien zo meteen. Kano zit er zelfs in. Dat heb ik, ik ook af en toe. Ja, ik zie in ieder geval grote namen staan. Music, Lansbury, Madness. ja, een soortje punkdings. Descendants, Suicidal Tendencies. Leuke, leuke line-up. Nou ja, leuke line-up zeg ik nou. Leuke soundtrack moet ik zeggen. Niks te klagen in ieder geval. Dat klinkt allemaal erg goed draai ik zo meteen dus nog wel even een, eh, dus een paar plaatjes van. Niet te veel, want ik loop alweer natuurlijk weer gigantisch achter de schema. Dus ja, zal ik maar even verder gaan met die band van, eh, van de week van volgende week dan. Jump, Jump, Dance, Dance en White Picket Fences. ik dit nummer draai, komt er een uh, eh, vliegtuigstudio binnen ge Animals van eh, Martin Garrix op jouw eh, Radio 501.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 Van 2 tot Radio 501. Nu op Radio 501. Hoogtijd voor Hoogland. Gijs Hoogland. 501. song. Trap Invader. Uh, Vader moet ik zeggen maar met een F natuurlijk. Maar ik vind het een hele vette plaat. Draai niet zo heel vaak. De Temper Trap. Maar moet misschien toch nog maar even wat vaker draaien. Want ik vind het een hele leuke plaat. Zo. Welkom in het uh, tweede uur van Hoogtijd van Hoogland. Ehm, ik heb weer van anders voor je klaarstaan. Ik heb weer veel te veel voor je klaarstaan. Want nou, ik, ik moet zeggen dat het nog meevalt valt. ik op schema loop. Ik heb maar drie nummers eh, gedraaid. Of nee, ja, drie nummers die ik in het eerste uur wilde draaien heb ik nog maar niet gedraaid. Dus dat valt allemaal best nog wel mee. Komt allemaal nog goed, denk ik zo, op deze manier ja, natuurlijk het, uh, het, het gekke genre gedeelte komt er zo meteen aan. Ik ga nog even een plaatje draaien van een, eh, een ex-band van de week. En dat zijn in dit geval de Thermals. Ja, ik vind dat ook zo'n eh, vervelend om uit te spreken. De Thermals. Ja, de, Thermals, dat klinkt zo, zo, zo, zo, accentloos en zo, zo uh, een beetje met accent zo, zo plat, de thermals, maar de, de want dat is zo'n th-klank en de, de th, th, thermals, dat klinkt dan ook weer zo suf, dus ja. Ik ga het ook niet de TH-Urmels noemen, dat klinkt wel naast ik noem het van de Turmels. Ehm, die hoor je zo meteen ook nog even langskomen. En eh, ja, wat toch meer. Gewoon weer veel te veel muziek. Ouderwets veel te veel muziek. Ik denk dat ik eerst even het plaatje ga draaien van eh, een van die eh, artiesten. Dat, dat net is spelletje GTA 5. Dat is deze. Ja, je hoort hem Misschien heb je hem al een beetje herkend. Ja, vertel eens het weer. Of computertesten natuurlijk. Want, net viel hij alweer uit. Dus eh, eh, weet je, meestal wel er voor uitzendingen dat gaan worden, zal alles een beetje uitvalt hier. Maar nou, we gaan het gewoon proberen. Eh, gewoon even een plaatje uit, uit, die nieuwe game. Soul Dit is Crack. seconds. en Kaf Kaf. Die stonden ook nog op het Seagate Festival waar ik eh, afgelopen zomer was. Heb ik niet de tijd gehad om te zien. Voor mij was het dus eh, tijdens La Pegatina volgens mij. of nee, nevermind. Ehm, ik heb zo'n vaag vermoeden dat dat plaatje ook nog wel een keertje in dat lijstje van, eh, van favorietjes van mij binnenkomt. Waar er vandaag dus overigens weer eentje binnen gaat komen. Nou, ik denk over een minuutje of... 15 of zo. Ik denk dat dat wel een mooie tijd is. Want ja, je hoort dit muziekje en je zal waarschijnlijk verwachten dat het nu half vijf is. Of eh, ja, in, het geval van de zaterdag op half drie. Maar het is kwart over vijf. Ja, en als je dit geluid hoort, dan weet je helemaal hoe laat het is. Tijd voor het gekke gedeelte. Dus ja, ik zou heel even... Eh, ja, ik denk dat ik weer eens een keertje wat van vrouw Lood of zo... Mocht jij nou een, uh, zometeen jouw favoriete plaatje aanvragen van het genre dat ik zo meteen pak. En ik vind het nou echt een hele toffe plaat. Maak jij gewoon kans op het enige echte hoogte uit vooral van het prijzenpakket. En wie wil dat nou niet? Dat gaan we dan allemaal achter de schermen even regelen. Jij moet alleen even jouw favoriete plaatje aanvragen van het genre dat ik zo meteen ga pakken uit het bakje van het gekke genre gedeelte. Nou ja, makkelijker kan ik het volgens mij niet maken om prijzen weg te geven. Nog makkelijker als de korte connectie connectievervoer. Dus eh, ik zal zeggen, vergrijp deze kans. Want ja, het is een mooi prijzenpakket hoor. Ik ga niet verklappen wat er allemaal in zit natuurlijk. Het zou natuurlijk een beetje jammer zijn. Want eh, het moet wel een beetje een verrassing blijven wat je wint natuurlijk. Je wint het allemaal wel dus gewoon. Hè, ja, voor de duidelijkheid. Maar ja, dan moet ik eerst nog maar even een, eh, een genre pakken uit dat, dat groene bakje. Dat gifgroene bakje dat vol zit met papiertjes. En op die volle papiertjes staat allemaal een, eh, een, een ander genre. En ja, dat eh, gaat alle kanten op. Het is, je kan het zo gek niet verzinnen of wat staat er waarschijnlijk wel op. Er zitten er 63 in. Er zitten overigens al twee dezelfde in. Dat is eh, ja, deze inderdaad. Nou, die haal ik er meteen even uit. Namelijk Christian rock en rally rock. Nou, dat vind ik wel redelijk hetzelfde. Dat is allemaal religieuze rock. Dus ja, ik gooi deze even aan de andere kant van de studio. Ja, die is daar nu. Mooi. Er zitten er nu allemaal 62 in. En die 62, dat zijn allemaal 62 verschillende genres. En ja, het zal toch maar net dat ene genre worden waar jij zo fan van bent. En waar jij zo'n leuke plaat vanaf weet, dan moet je gewoon dus even laten weten zometeen. Het Gijslaar-Hoogland, en Radio 501, dat is op de Twitter. Eh, en dan heb je nog de website www.radio501.nl. Moet je slash live, dan zie je een chatbox. En daar kun je dus dan eh, dat plaatje aanvragen van de show dat ik zo meteen pak. En maak je dus tegelijkertijd kans op de hoogtijd voor het prijzenpakket. Ja, dat eh, vind ik toch wel een dingetje, want ik heb al heel tijd geen prijzen meer weggegeven. Dus uh, ben net bijna verleerd, zo lang geleden is het. Zo, ik heb er een gepakt, ja. Ik leg het bakje weg. Ik heb er een gepakt, ik heb er een in mijn handen. En ik zal even kijken. jongens, doen de pauken er nog? Die doen het zeker weten, daar mag ik in ieder geval niet over klagen. Het gekke genregedeelte van vandaag, 18 september 2013, is geworden. Oh, kijk eens, kijk eens, kijk eens. Het is geworden vandaag. Alternative. Ik wil jouw favoriete alternative plaatje weten. Ja, ja, nou daar kan ik in ieder geval een heleboel verzinnen. Maar jij waarschijnlijk ook wel. Ed Gijslaas, daar heb je al gehad. Ed Radio 1 of op de website www.radio501.nl slash live bij de chatbox. Dan kun je dus jouw favoriete alternative plaatje voor mij aanvragen. En maak je tijdens kans op dat hele mooie hoogtijdverhogend prijspakket. Wat onder andere vol zit met een gesigneerd format van deze enige echte Gijs die hier achter de microfoon staat. Wat wil je nog meer? Dit, eh, dit is net niet alternatief, maar wel een beetje rock. Maar wel erg lekker. Billy Talent en Fallen Leaves. Fallen Leaves. Ja, dat gaat toch wel iets meer richting de rockkant dan richting de alternative kant, eh, tenminste. Ik denk het wel dat je dat wel kan zeggen. Maar ja, in ieder geval, eh, dat is natuurlijk niet een, eh, een ontreddering dat jij nog steeds gewoon jouw favoriete alternative plaatje bij mij aan kan vragen. Het gijslaagstreepje hooglad, het radio 501. Of op de website www.radio501.nl slash live. Daar zie je een hele fijne chatbox staan. Dan zie je mij ook ingelogd. Dan zal ik even een, een babbeltje achterlaten zometeen. En dan kun je dus jouw favoriete alternative plaatje aanvragen. En kans maken op de hoogtijd, vooral van het prijspakket. Maar ik nu van mijn eigen schustie. Ja, dit keer lucht alternatief Maar Kensington. Het is Home Again. die gaat draaien in het eh, gekke genre gedeelte Alternative, ga ik eerst nog even wat anders doen. En dat is een, eh, een, een plaat draaien van een ex-band van de week. Want ook dat moet even gebeuren. The Thermals en Returning to the Falls. Returning to the Vault ex-band van de week platen. Gaat toch wel even vaker langskomen denk ik. Want ik vind het op zich wel een, eh, een grappig dingetje hebben. Maar ja, uiteindelijk eh, draai ik waarschijnlijk allemaal. Alles komt wel gewoon een keer langs, dus wees me niet bang. Ja, nou ja, ik zal je zeggen, het, het, eh, enige echte hoogtijd vooral het prijzenpakket is weer vergeven. Het gekke genre gedeelte was alternative. En ja, ik eh, vond het net goed. Ik, vond, ik keurde het maar net goed hoor, dat wel. Maar ja, vooruit. Het prijspakket is vergeven aan niemand minder dan, dan Chris ja, en welke Chris, dat weet je natuurlijk niet, want er zijn heel veel Chris op deze wereld. Dus ik krijg om news voor Chris en Undisclosed Desires in het kader van Alternative, het gekke genre gedeelte. Leuk! Philip Phillips en Home. ik vind het dus echt een hele vette plaat, ja. Want dit is een, dus een, eh, eh, zo'n American Idol geweest in eh, dat, dat programmaatje van vroeger. ik, ik heb helemaal niks met die programma's. In Nederland kijk ik die dingen ook helemaal nooit. De Voice of Holland en zo. Helemaal niks voor mij. Maar als je erover nadenkt, eh, je hoort van die Nederlandse gasten. Ik heb gewoon een flauw idee wie er überhaupt en wie. Het is dan helemaal teletext wie er dan gewonnen hebben. En pauw, pauw. Maar ja, daar hoor je toch later helemaal niets meer van. Maar behalve bij deze Philip Philips dus. En ik, ik, moet, ik kende hem helemaal niet van dat programma of zo. Meestal hoor je ook wel ergens voorbij komen op de radio of zo. Dat dan die en die de Amerikaanse versie van dat programma gewonnen heeft. Maar dit wist ik helemaal niet. En ik hoorde dit nummer voor het eerst op de radio. Dat is ook alweer een... Eh, half jaar terug of zo, heel lang geleden. En ik dacht, oh, wat een vette plaat eigenlijk, ja. En ja, dus later kwam ik erachter dat hij dus meegedaan had aan dat programma. Ja, de plaat werd er toch niet minder leuk om. Dus ik draai hem gewoon nog steeds Philip Phillips en Home. En daarvoor Undisclosed Desires van Muse. In het gekke genre gedeelte is, was alternative. En dus eh, ja, de prijzen zijn eenmalig weer vergeven. Dus het wordt weer een maandje of vijf wachten voordat ik weer nieuwe prijzen in eh, het gigantische prijzenpakket heb. Het prijzenpakket helemaal vol. Echt een peperduur prijzenpakket. Het gaat allemaal naar eh, een Chris. Ja, je weet niet welke Chris, maar ja, ik wel. En Chris krijgt een heleboel mooie prijzen kijken, verder met muziek. Ik denk dat ik eerst maar even een plaatje toe ga voegen aan het lijstje van mijn favorieten. Want ja, ik, ik klap echt bizar achter op schema. Het gaat helemaal niet eh, zoals ik wil vandaag qua muziekjes. Het valt me op zich nog wel mee. Want ik heb sowieso alles wat ik in het eerste uur wilde draaien, heb ik gedraaid. Alles wat ik in het begin van het tweede uur wilde draaien, heb ik nog niet gedraaid. En ja, daar haalt het eigenlijk al een beetje mee op. Dus ja, ik loop wel weer een flink stukje achter, maar daar moet ik wel even gaan wat aan gaan doen. Anders dat ik eerst maar even die plaat toegevoegd aan het lijstje van eh, mijn favorietjes. Ja, want je hebt natuurlijk heb je Macklemore en dan heb je natuurlijk Kent Holders en, en het Thrift Shop en alles. Maar hij heeft ook andere liedjes gemaakt. Ik heb namelijk dat, dat album The Heist, dat heb ik thuis liggen. En dat, eh, dat draai ik wel eens af en toe op een, eh, een ouderwets cd-speeltje. En uh, ouderwets is dat, moet je dat tegenwoordig weer bijna noemen inderdaad. En ja, daar stond deze plaat ook op. En ik moet eerlijk zeggen dat ik deze plaat toch wel vele malen vetter vond dan Thrift Shop en Kent Holders en Same Love en al die andere dingen bij elkaar. Het is gold en die komt in het lijstje van mijn favorietjes. Everything is gold. Everything is equal. Posted on the porch, just chilling. Me and my people. Eyelids closed, gold sun shines on. The world's coated in the gold. Krylon, yeah. In these days, days, days, they never run away. Gold tints, shades to block out that golden haze. Take all the gold from the pawn shop that lives behind the case. And g- g- give it away, give it away. When gold erupted from volcanoes in the heavens, and every shrine that existed in time melted, tombs open, dookie ropes on the barrels. When everything is gold, who cares about the cats? they say the gold's the skin of the gods. You can't take the band aid when you're gone. Nah, nah i tip over that kiosk in the mall as the sunset falls into tomorrow. Today we're feeling like gold, 500,000 sold. Slick Rick Gold, rope on, hella cold. And we stay fresh, so fresh at the toes. Gold slugger faded, 14 karat plated, so we're feeling like gold. 500,000 sold. Slick Rick Gold, rope on, hella cold. Today we're feeling like gold. So fresh at the toes. Gold slugger faded, 14 karat plated, so we're feeling like gold. All right now, we open up that car door, hopped out. Hope they notice us throughout society. We've been locked in that Cobra clutch. More gold bottles, gold bottles never sober up. Dip Jesus and gold, I trust. I solemnly swear to wear my cross and stuff. Separate myself by sticking out just because. That's how you illustrate power and who you're above, but nah tonight we take it, take it, giving it back. Crack open the vault, let everyone mob in the bank. Take whatever they want, we party and give thanks. I've been rocking gold chains since P was in the tank. You only live once, you only live once. Watch Rick Ross give his Jesus peace to a bum, cause tonight we ball, we ball, we coming up. Painting the glow gold, two stepping on the sun. Like gold, 500,000 soul, slick Rick go, rope on, hella cold. And we stay fresh, so fresh at the toes slow, the faded 14 karat plated, so we feeling like gold. coins, gold phone, gold car. Cost at least 10 racks to get 16 gold bars. Gold rush, suck on my gold dust, stuntin'. Under these gold trunks, that's two golden nuggets. Uh, flying on the gold eagle, flyer than the rest of them. Pass a space needle, golden shower on pedestrians. Excuse me, that's my bad, that's my eagle. And he shouldn't of. My eagle got hair, that motherfucker got a mullet, bra, And it's gold. Two girls, gold grass. Lounging on the water, beating the gold sand. Sipping on Orangina, arms around them both hands. They're sipping old English right out of a gold can. Two girls, gold spandex, so pretty. Girl ain't even gold, she just got golden girl titties. I'm kidding. Everyone is gold in my city. You paint Betty White gold, even Betty White can get it. Get it, get it, get it. Today we're feeling like gold. 500,000 sold, slick Rick, gold, rope. Stay fresh, so fresh at the toes. Gold slugger faded 14 karat plated, so I'm feeling like gold. 500,000 sold, slick Rick gold, rope on, hella And we stay fresh, so fresh at the toes. Gold slugger faded 14 karat plated, so I'm feeling like gold. Hoogland. Hoogland. Hello, my friend. Where have you been? Yo, my friend. Long time no see, man. My friend. How you been? Long time no see. Hello, my friend. How have you been? Hello, my friend. Long time no see. It's been a long time since the last time we met. It sure has been a while, but we both understand that once friends made friends till the end. with my friend. With my friend. With my friend. See me walk the streets with my friend. With my friend. With my friend. See me walk the streets with my friend. Now let me tell you something about my man Ted. he be my friend hele platen van, eh, van Baskerville, Disco Biscuits. Dat vind ik, als het mij ligt, misschien wel een van de meest ondergewaardeerde eh, eh, albums van Nederlandse artiesten. Want dat is echt zo'n bizar tof, tof album. Ze komen nu ja, met een nieuw album uit. Het is, ik heb geen idee, voor mij komt die ergens in december of zo uit in mijn hoofd. En eh, ja, daar hou ik je sowieso over op de hoogte. Maar dat album Disco Biscuits uit 2010, dat vind ik zo'n vet album. En dat draai ik, eh, van alles draai ik ervan. Devil's Town hoor je wel eens langskomen, Pushing Around. En dit was eh, My Friend die hoorde. En die hoor je niet zo heel vaak op de Die hoor je eigenlijk nooit. Uh, ik van de eerste keer dat ik hem draai. En ook, wie, welke draai ik nog wel vaker? Ready to Blow draai ik ook wel eens. Maar dat is van een beetje de, de grote naam R Racing Hearts. Maar dat hele album dat vind ik zo ontzettend vet. En ik vind het echt zonde dat... ja, dat dat, gewoon nog nooit ja, echt, echt doorgebroken is, om het zo te zeggen. Jammer. Nou, misschien moet ik ze ook een keertje maar eh, nomineren als Band van de Week. Dat het dan wel een beetje eh, op gaat vlotten. Want dat hoop ik namelijk wel dat het bij de Band van de Week van deze week gaat gebeuren. De Rizzle Kicks. Ik eh, stel stelde dus ze in het eerste uur al aan je voor met een uh, meest bekende hit, Down with the Trumpets. Daar staat nog steeds geen stukje op de site, maar dat gaat allemaal geregeld worden. Dat, weet ik wel zeker dat het allemaal goed gaat komen. In ieder geval, dat eh, is een beetje de gedoe. Maar ja, dat, komt allemaal goed. En eh, ja, de Down with the Trumpet staat er ook in. Dat is wel een beetje hun eh, bekendste hit van, in, in Nederland geweest. In ieder geval, dat, die stond ook in de hitlijst. Volgens mij best wel hoog in de hitlijst en alles. Dus die heeft het best wel goed gedaan. En nou draaide ik afgelopen zaterdag deze plaat. En dat was hun nieuwe plaat. En die vind ik ook heel erg vet. Dus daarom draai ik nu gewoon nog een keer. En de Rizzle Kicks en Last Generation. I said I'm living in a last generation. TV, they keep it real, but not in that way. I turn the channel and just see somebody's life display. Awkward pauses and dodgy moments, I smile, it keeps me sane. Reality TV is morphine, give me that now, let me ease the pain. Oh yeah. Yeah, man, talent shows, I've seen some of our friends go beat their targets. I've also seen careers end when they ain't even really started. Jeremy Carl got the nation laughing at other people's expense. Somebody tell that guy that we hate him too, we are not his friends. Yeah, hashtag trends. We make people go clap clap, yeah. When I heard people buy views, I was more confused than all John Terry's black friends. Watch your mouth, son. Hashtag trends. Oi, big brothers in the house now, yeah. I said screw the voting and talking, I just wanna see people fight and have sex, so let's say hey. I'm living, I'm living life. life. Say hey, hey. I'm living, I'm living life. I've got my heart. Yeah. I found my soul. Yeah. I'm living, I'm living. I said I'm living in a generation. I said I'm living in dance. I wanna have fun, let me feel the music. I hope you realize how dumb you sound when you call us stupid. I wanna drive to work, hear this beat and make my dreams come true. Keep it up, man. A beat like this reminds my heart what to do. Salute. I want you to feel useless, baby. That's right, every bad boy should. And damn right, I'm a slut, you know this, but I'm a boy, it's all good. Take snaps of me, I'm an icon and standing here in my shades. Why be someone. If you beg to be followed, then you've lost your way. Yeah, hashtag trends. We make people go clap, clap, yeah. Um, why is everybody so PC? Yeah, it's not my fault if you take offense. Watch your mouth, son. Hashtag trend. Um, what's wrong if a girl loves sex? It's only wrong if it's not with you, so maybe you should get better in bed. You naughty boy. say, hey, I'm living, I'm living life. I've got my heart, I found my soul. I'm living, I'm living. I said I'm living. Circles. En daarvoor uh, Rizzle Kicks met Last Generation. De nieuwste plaat van eh, Last Generation komt van dat, eh, het nieuwe album uh, Roaring Twenties. En dat, dat, dat oude album van ze, dat is ook hartstikke vet. Moet je ook maar even beluisteren op, weet ik veel waar, Stereotypical. Dat. En daar komt ook de Mama Do The Hump, komt daar vanaf. En Dreamers en When I Was A Youngster. En Down With The Trump is in het eerste uur nog gehoord. Dus daar komen al een beetje de knallers van, vandaan die ik deze week ook nog wel ga draaien. Dus dat komt allemaal nog wel goed. Ja, ik vind het in ieder geval een hele vette band. En digitalisme ook. Maar deze band ook, ja. Het houdt niet op. Er werd laatst aan me gevraagd van, gij jezus, wat kun jij goed Duits man? Ik zei van, nou, zo goed, het valt toch wel weer zo mee. Nou weet ik dat ik niet ook het hoogste niveau doe op school tegenwoordig. Kijk wat ik ze noem trouwens, maar dat maakt niet uit, daar gaan we het niet over hebben. En eh, ja, toen eh, dacht ik van, ja nou, ik heb misschien wel een beetje idee waar dat vandaan komt. Ik, ik, like, ik draai natuurlijk heel vaak kind en deze band draai ik er ook nog een paar keer. En dat, eh, ja, is ook alweer hartstikke Duits, dus het heeft van waarschijnlijk wel wat te maken mee, mee wat te maken hebben of zo. Ja, die Atzen, dit is Hasta la Atzen, ja Radio 501. Die Sonne scheint mir aus Marsch, die Sonne find ich wunderbar. Gute Laune, bla bla bla. Bist du Atze, bist du Star, la di da da da. Mich siehst du an der Bar, heute Party, scheiß drauf Atze, wie es früher einmal war. Arsch aller Atze, Atzen passen, keine Katzen, wir wollen lachen. Leere Flaschen, keine Waffen, Techno, Beste und so ne Sachen. Und so ne Sachen sind voll cool. Atzen-Style ist wundervoll, Atzen-Style wie 100 Polz. Atzen-Style ist unser Stolz. Astala, Astala, Astala, Atze. Oh, Astala, Atze. Astala, Astala, Astala, Atze. Oh, Astala scheint mir aus dem Arsch. Asta la Atze, alles klar. La di da da da, la di da da da. Asta la Atze, alles klar. Die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Asta la Atze, alles klar. La di da da da, la di da da da. Hasta la Atze, alles klar. La di da da da. La di da da da. Hasta la Atze. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Alles klar. Jeden Tag, jeden Tag scheint mir die Sonne aus dem Arsch, was du auch tust was warst du Hausarzt? Bei mir ist alles klar, weil hier geht die Sonne auf. Wir sind immer super drauf. Mir geht ein Lämpchen auf. Ich hab alles, was ich brauch. Gute Freunde, keine Sorgen. Nur ein paar schieb ich auf morgen. Alles klar, alles klar. Hasta la Atze, wunderbar. Wir geben Gas, wir haben Spaß. Das Original, falls einer fragt. Falls einer fragt, dann zieh ne Fratze. Alles klar, hasta la Atze. Hasta la, hasta la, hasta la Atze. Oh. Hasta la AC Hasta la, hasta la, hasta la AC Hasta Die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Hasta la Atze, alles klar. La di da da da, la di da da da. Hasta la Atze, alles klar. Die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Hasta la Atze, alles klar. La di da da da, la di da da da. Hasta la Atze, alles klar. Die Atsen, hasta Atsen. Geilige plaat. Zijn nou geilige, geindige plaat natuurlijk, hè. Ja, dit gaat wel bijna verkeerd allemaal. Eh, zo, ja, maar dat mag ook wel. Het zit er helemaal op voor vandaag. Het, ik heb nog vier minuutjes en er heb ik nog één plaatje klaar staan. En zometeen hoor je van, uh, van zes tot acht... hoor je meer Matthijs met Matthijs van der Meer. En ik weet nu al dat hij zo bizar veel klaar heeft. Eh, lekkere plaatjes voor je klaar heeft staan. En ook al is hij, heeft hij een beetje gehaast, maakt helemaal niet uit. Want hij heeft zo bizar veel dingen mee, meegenomen. Volgens mij hoor je later op de avond ook nog een bandje... tussen Jackson Drunks en Rock'n'Roll. En dat is dan weer van acht tot tien doen. Maar ja, ik zou zeggen, geniet eerst nog maar even van... Uh, want hij is nu het nog kan, zeg maar. Want ik ga hem inhalen, hoor. Ik ga hem inhalen. Ik ga eerder dan die 100 komen bij hem. Eerst even een samenwerking van Noisia en Foreign Baggers. Dat I Am Legion en Make Those Moves. Full force when I step to the floor. Bringing you that fuel source fresh from the core. The flow penetrates the depths on the floor. Cutting sharp like I had the verse X in a sword. It's our time, working on set. We drop the live rhymes, a fine line, moving precise. Collect the hive mind, a right mind, fitting stroke. You like iodine. The blueprint, these huge quotes that my mind designs. sitting on out in the skyline, breezing out, fools like feel down the byline. It's high time, turn up the system and can we vibe like beggars fan, ripping and bringing red is the hype, hype. We're coming in hard, the task force, systems blowing up fast on dance floors. We got a bit one station. Your number one station.